Als de bom was ontploft had hij volgens de politie veel slachtoffers kunnen maken. De jongen die de bom had verstopt is nog dezelfde dag opgepakt. Bij hem thuis is materiaal in beslag genomen dat gebruikt kon worden om de bom mee te maken. Vorige maand had hij bij een andere school een vlag opgehangen van de islamitische terreurgroep IS. Minister Slob vindt het onacceptabel als kinderen niet mee kunnen met een schoolreisje. Ze worden te vaak nog uitgesloten van deze reisjes, van kerstdiners of van een sportdag... als de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. Slob wil dat de organisaties voor basis- en voortgezet onderwijs afspraken maken... om te voorkomen dat er in de toekomst nog kinderen buiten de boot vallen. Lukt dat niet, dan wil hij de wet aanscherpen. Nabestaanden van omgekomen mariniers bij de slag in de Javazee zijn blij dat Nederlandse experts mogen helpen bij het onderzoek naar de verdwijning van de oorlogsschepen. Karel Doorman Fonds, dat de nabestaanden vertegenwoordigt, noemt het een positieve ontwikkeling dat er na een jaar stilstand weer beweging komt in de zaak. Bij de slag in de Javazee kwamen 75 jaar geleden 1100 mensen om het leven doordat drie marineschepen tot zinken werden gebracht. Eind 2016 werd duidelijk dat de wrakken waarschijnlijk zijn weggehaald en gesloopt. Het aantal meldingen van euthanasie is vorig jaar opnieuw gestegen. Het ging om ruim 6500 mensen, 8% meer dan het jaar ervoor. Volgens de regionale toetsingscommissies is de toename vergelijkbaar met voorgaande jaren... en zullen de euthanasiemeldingen ook de komende jaren stijgen. Het weer in het noordoosten kan het nog mistig zijn, later vandaag wisselend bewolkt.